Dat staat in een advies aan minister Klink van de beroepsverenigingen van gynaecologen en klinisch embryologen. Vorig jaar maakte het AMC in Amsterdam bekend dat het vrouwen de mogelijkheid wilde bieden om eicellen in te vriezen. Daarop vroeg het kabinet de artsen om een advies hierover. Die zeggen nu dat het invriezen onder leeftijdsvoorwaarden moet worden toegestaan. In Pakistan is het waterpeil in het zuiden aan het zakken, maar het gevaar van nieuwe overstromingen blijft. Het peil van de rivier de Indus is in het uiterste zuiden nog steeds uitzonderlijk hoog. Dat zegt de regeringsfunctionaris in Pakistan. Weerkundigen verwachten dat het nog 10 tot 12 dagen zal duren voordat het waterpeil op zijn normale niveau terug is. Daardoor dreigt de verspreiding van besmettelijke ziektes als er meren met stilstaand water ontstaan. Het bestuur van de Bundesbank vergadert over het lot van bestuurslid Sarrazin. Vandaag is er van hem een omstreden boek verschenen waarin hij schrijft over de integratie in Duitsland. Dit weekend zei hij dat alle joden een specifiek gen delen en dat alle Turken in Berlijn geen andere economische functie hebben dan het verkopen van groente en fruit. Saracini is ook lid van de SPD. Die politieke partij begint nu een tuchtprocedure tegen hem. De Amsterdamse politie zegt met verdriet kennis te hebben genomen van het overlijden van Appie Baantjer. Hij was een ambassadeur voor ons korps en het recherchewerk, staat in een verklaring van het korps Amsterdam-Amsteland. amsterdam amsterdam amsteland Baantjer overleed gisteren op 86-jarige leeftijd. Hij werkte bijna 40 jaar bij de politie in Amsterdam... en deed in zijn werk inspiratie op voor zijn boeken over regisseur De Kok. Daarvan zijn er miljoenen verkocht. Het weer verspreidt over het land buien en geleidelijk af en toe zon.